Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de vastgelopen schip. Het Braziliaanse schip raakte een maand geleden al in de problemen, maar nu pas is duidelijk dat er schade is ontstaan aan de brandstoftanks. Het schip ligt in de buurt van een Chileense marinebasis. Het is daardoor nog onbekende oorzaak gekapseist. De bemanning was toen al gered. In het schip zit bijna 8000 liter olie. Gevreesd wordt dat alle olie de zee in zal lopen omdat pas in oktober, na de Arctische winter, kan worden begonnen met de reparatie of de berging van het schip. Oud-CDA-minister Heers Ballin vindt dat de mislukte samenwerking van het CDA met de PVV openlijk moet kunnen worden besproken. In Nieuwsuur reageerde hij op de oproep van kandidaatlijsttrekker Bleker om het niet meer over de PVV te hebben. Bleker is bang dat het CDA schade oploopt als de mislukte samenwerking steeds wordt opgerakeld. Zwijgen leidt niet tot eendracht, zei Heers Ballin, die tegen samenwerking met de PVV was. Hij voegde eraan toe dat hij een zwijgplicht ervaart als vertroebelend. Het Openbaar Ministerie wil dat de bestormers van het Maasgebouw in Rotterdam hogere straffen krijgen. Het OM gaat daarom in beroep tegen straffen die een politierechter heeft opgelegd. Zes railschoppers kregen dinsdag tussen de 100 en 180 uur werkstraf, een stadionverbod en een gebiedsverbod. Een lichtere straf dan het OM had geëist. De rechter vond dat terecht omdat er foto's van de verdachten waren gepubliceerd, terwijl daar geen wettelijke basis voor was. Het OM is het daar niet mee eens en wil dat het gerechtshof zich uitspreekt over het gebruiken van foto's van verdachten in de media en op billboards. Half september bestormden zo'n 50 Feyenoord-fans het Maasgebouw. De situatie werd zo dreigend dat politieagenten hun pistool trokken om zich te beschermen.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 No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?